Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. Bronnen binnen Amerika... Het Russische toestel dat is neergestort in Egypte... waarschijnlijk een bom aan boord had. De daders worden door de VS gezocht in kringen van IS. Ook de Britse regering denkt aan een aanslag. De Britten doen onderzoek op het vliegveld van Sharm el-Sheikh. Nederland wacht dat onderzoek af en besluit pas daarna... of er nog vluchten naar de badplaats gaan. De eerste vlucht staat voor zondag gepland. Bart van U, de man die verdacht wordt van de moord op Els Borst... heeft geprobeerd te ontsnappen uit de gevangenis in Scheveningen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie bevestigt een bericht van het AD daarover. Volgens het ministerie is hij niet buiten de zogenoemde beveiligingsring geweest. Het AD meldt dat Van U is overgeplaatst naar de gevangenis in Vught. De woordvoerder van het ministerie kon dat niet bevestigen. Mexico heeft de eerste stap gezet op weg naar het legaliseren van marihuana. Het Hoge Rechtshof heeft bepaald dat elke burger het recht heeft marihuana te gebruiken en voor eigen gebruik te kweken. De uitspraak van het Hof is opzienbarend. Mexico heeft een erg conservatieve drugswet en het land is al jaren verwikkeld in een gewelddadige drugsoorlog die al aan duizenden mensen het leven heeft gekost. In Syrië chanteert het regime de families van duizenden verdwenen mensen. Door families te laten betalen voor informatie over hun geliefde verdient de regering veel geld, zegt Amnesty International in een rapport. Amnesty sprak mensen die gedwongen werden te betalen voor informatie. Sommigen verkochten hun huis, anderen gebruikten hun spaargeld voor soms onjuiste informatie.